De afvaardiging zou moeten helpen om de vrede te bewaren. Armenië en Azerbeidzjan gaan daarmee akkoord. Door gevechten tussen beide landen kwamen vorige maand honderden mensen om. Op dit moment is er een wapenstilstand. Bij twee Amerikaanse aanvallen in Syrië zijn meerdere leden van de Islamitische Staat gedood. Dat meldde het Amerikaanse leger en de Syrische staatstelevisie. Bij de eerste aanval zou onder andere een wapensmokkelaar zijn omgekomen. Hij zou de inzet van strijders bij aanslagen hebben geregeld. En de tweede aanval kostte het leven aan twee leiders van IS. De vice-gouverneur Al-Umawi en een leider die niet bij naam genoemd is. Een capsule van SpaceX is aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De Amerikaanse capsule bracht twee Amerikaanse astronauten aan boord van het station... maar ook een Japanner en een cosmonaut uit Rusland. Ze gaan daar wetenschappelijk onderzoek doen. Het was voor het eerst in 20 jaar dat een Rus meevloog vanuit Florida. Eerder leek de samenwerking tussen de Russische en de Amerikaanse ruimtevaartorganisaties te stoppen... na de Russische inval in Oekraïne. Het televisieprogramma Even tot hier heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma won met 70% van de stemmen van de twee andere genomineerden... de Bevers en het Jachtseizoen. In Even tot hier nemen de cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe... op satirische wijze de week door. De prijs voor beste presentator ging naar Tim Hofman. Hij won met zijn programma Boos ook de prijs voor de meeste impact... vanwege de uitzending rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Het weer, is zonnig in het zuiden en het oosten van het land. In het noorden en westen zijn er vandaag meer wolken.